Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een evenement voor motorrijders en de bikers deden mee aan een motortocht die begon in Nieuw-Sloten. Na een oproep op Facebook kwamen er zo'n duizend motorrijders op af. Volgens de politie maakten de deelnemers zich massaal schuldig aan allerlei overtredingen, onder meer het rijden door rood licht en het blokkeren van kruispunten. Tientallen agenten fotografeerden en filmden de overtredingen. Ze hielden niemand aan, de bekeuringen met de acceptgiro's vallen vanzelf later op de mat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is tot dusver niet op de hoogte gesteld van de arrestatie afgelopen week van een Turkse Nederlander in Ankara. 24-jarige man werd aangehouden na een bezoek aan een voetbalwedstrijd. Over de balustrade van het stadion hing een spandoek met een politieke boodschap. Turkse autoriteiten zeggen dat hij behoort tot de groep die het spandoek heeft opgehangen en beschuldigen hem ervan steun te betuigen aan terroristen. Zijn broer zegt op Facebook dat hij helemaal niet wist wat er op het spandoek stond. Dat was opgehangen om steun te betuigen aan twee leraren die in hongerstaking zijn gegaan uit protest tegen hun ontslag. Ze zitten inmiddels al enkele maanden vast. In Rome zijn 18 toeristen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten tegen een laag spoorwegviaduct reed. Drie inzittenden, onder wie een jongen van tien, zijn er ernstig aan toe. De bus bracht Franse en Duitse vakantiegangers naar hun camping. 13 inzittenden zijn naar een ziekenhuis gebracht en de overige gewonden konden ter plekke worden behandeld. De chauffeur van 70 kwam klem te zitten in de bus, maar hij raakte niet gewond. Een leeuw die een paar weken geleden werd gered uit een verwoeste dierentuin in de Syrische stad Aleppo heeft een jong ter wereld gebracht. De dieren werden in Aleppo tijdens de burgeroorlog vaak aan hun lot overgelaten en de leeuw was er slecht aan toe. Een dierenrechtenorganisatie heeft de leeuw samen met twaalf andere dieren naar Jordanië gebracht en daar is het dier nu dus bevallen. Het welpje heet Hajar, dat de immigrant betekent in het Arabisch. Het weer, het wordt overal droog en verder zijn er flinke opklaringen. Komende nacht is het licht of half bewolkt en kan hier en daar wat mist of nevel voorkomen. Morgen schijnt de zon geregeld en wordt het een graad of 23. Dit was het Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1239 hier op CFM Zandvoort.